Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tilburg krijgt een D66-burgemeester, Fleur Greper. Ze was vorig jaar korte tijd staatssecretaris van Cultuur en Media... en daarvoor acht jaar lang gedeputeerde in Groningen, waar ze nog woont. Greper volgt in Tilburg de VVD'er Theo Weterings op. De afgelopen dag lekte uit dat ook Kamerlid Esma Lala... de nummer 2 van GroenLinks-PVDA had gesolliciteerd. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg gaan aangifte doen vanwege dat lek. Hackers hebben persoonsgegevens van duizenden Albert Heijn-medewerkers gestolen, meldt RTL Nieuws. De hack was gericht tegen het bedrijf Bun, een franchise-nemer die 29 Albert Heijn-supermarkten heeft. Met gijzelsoftware zijn de gegevens vergrendeld en een deel daarvan is volgens RTL gepubliceerd op het dark web. Het gaat onder meer om paspoorten en personeelsdossiers. Op de A9 bij Amsterdam is een spookrijder van de weg gehaald. Iets na twee uur kwam er een melding van een automobilist die tegen het verkeer inreed... tussen Amstelveen en knooppunt Badhoevedorp. Kort daarna wist de politie de spookrijder klem te rijden. Eerder vannacht waren er ook al twee meldingen van spookrijders op de A73 en de A50. Die werden uiteindelijk niet aangetroffen. In de Europa League heeft Feyenoord zijn eerste overwinning geboekt. De Rotterdammers wonnen thuis met 3-1 van Panathinaikos. FC Utrecht verloor in Duitsland met 2-0 van Freiburg... en staat nu met drie verloren duels bijna laatste in de Europa League. Go Ahead Eagles doet het van de Nederlandse clubs het best. De Deventenaren wonnen thuis spectaculair met 2-1 van Aston Villa... en staan met zes punten uit drie wedstrijden nu twaalfde. In de Conference League verdiende AZ zijn eerste punten... door thuis met 1-0 te winnen van Slovan Bratislava. Het weer. In het noordelijk kustgebied blijft het vannacht stormachtig met zeer zware windstoten. Ook de komende dag waait het nog stevig.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 We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. Uh. saw you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping stopping all the madness out here in the world. Becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control But it's a fantasy, it won't come true We never even spoken, your man Sway love you.